12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Kilo van de springstof Semtex gevonden in de vluchtauto die gebruikt is bij een liquidatiepoging. Het Openbaar Ministerie noemt het een uitzonderlijke vondst. Twee kilo Semtex kan een enorme explosie veroorzaken. De terroristen die in 1988 een vliegtuig lieten neerstotten bij Lockerbie hadden aan 300 gram genoeg. Het doelwit van de liquidatiepoging in november was de crimineel Peter R., hij werd meerdere keren beschoten in Diemen, maar overleefde de aanslag. Vier verdachten van de liquidatiepoging zijn opgepakt. Het dodental als gevolg van de aardbeving in Taiwan is opgelopen tot 11. Honderden mensen raakten gewond. De stad Tainan werd gisteren opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Daardoor soorten hoge gebouwen in. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. De oppositie in Zimbabwe wil een onderzoek naar de gezondheid van president Mugabe, meldt persbureau Bloomberg. Volgens de Beweging voor Democratische Verandering zijn er aanwijzingen dat de 91-jarige Mugabe sterk aan het aftakelen is. De partij heeft daarom een verzoek ingediend bij het Hoge Rechtshof. Het Hof zal nu bepalen of het parlement een onderzoek moet instellen. Mugabe wil zelf nog niet opstappen. Gisteren kondigde hij nog de noodtoestand af vanwege de aanhoudende droogte in delen van Zimbabwe. Op de Duitse en Oostenrijkse snelwegen naar de skigebieden in de Alpen staan lange files. Vooral vandaag is er sprake van topdrukte in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk waar de krokusvakantie is begonnen. De meeste scholen in Zuid-Nederland gaan pas op 20 februari dicht voor de voorjaarsvakantie. In de noordelijke helft van het land begint de, Zuid de uittocht naar het wintersportgebied een week later. Het weer, bewolking overheerst, maar heel af en toe schijnt ook de zon, vaak in het zuiden.